Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft een tweede gouden medaille op de Olympische Spelen. Ranomi Kromowidjojo maakte haar favoriete rol waar in de finale van de 100 meter vrije slag. In een nieuwe Olympische recordtijd van 53 seconden rond. Het was de tweede medaille voor Ranomi op deze Spelen. Eerder won ze met het estafette-team zilver op de 4x100 meter vrije slag. Eerder vandaag waren er bronzen medailles voor de roeivrouwen van de Holland 8 en voor judoka Henk Grol. De Russische president Poetin is geen voorstander van een zware straf voor de leden van de punkband Pussy Riot. Dat zei hij tijdens een bezoek aan de Olympische Spelen in Londen. Journalisten vroegen Poetin wat hij vindt van het proces tegen de drie vrouwen die een lied tegen zijn bewind speelden in een kerk in Moskou. Er is niets goeds aan wat ze deden, zei hij. Toch vind ik niet dat ze al te streng moeten worden beoordeeld. Door een brand in het Scheperziekenhuis in Emmen kunnen geen nieuwe patiënten meer worden opgenomen. Vanmiddag heeft een korte tijd brand gewoed in een hoogspanningsruimte. Daardoor zijn er nu technische problemen. Zo kan de temperatuur in het Scheperziekenhuis niet goed worden geregeld. Er zou geen gevaar voor patiënten zijn, maar nieuwe patiënten worden pas opgenomen als de noodsystemen zijn getest en alles weer goed werkt. Wereldwijd is met teleurstelling gereageerd op het besluit van Kofi Annan om te stoppen als bemiddelaar in het conflict in Syrië. De gezant voor de Verenigde Naties en de Arabische Liga gooit eind augustus de handdoek in de ring omdat zijn vredesplan op niets is uitgelopen. Annan bekritiseert de VN-veiligheidsraad die verdeeld blijft over het conflict in Syrië. Terwijl de Syrische burgers dringend behoefte hebben aan actie, blijven de leden van de Veiligheidsraad met de vinger naar elkaar wijzen. al dus Annan. Het weer vrijwel overal droog.